4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Minister Wiebes wil gaan kijken of de gasboringen in Groningen... nog sneller kunnen worden afgebouwd dan nu gepland. Vanmorgen vroeg was er in Groningen opnieuw een aardbeving... deze keer met een kracht van 3,4. Bij het schadeloket voor aardbevingen blijven de meldingen binnenstromen. Er kwamen 12 meldingen binnen van mogelijk acuut onveilige situaties. Vijf terreurverdachten die vorig jaar in Arnhem en Weert zijn opgepakt... moeten van de rechtbank naar het Pieterbaancentrum. Centrum. Het OM wil zo zicht krijgen op het gevaar voor herhaling. De mannen waren volgens het OM vergevorderd met hun voorbereidingen voor een aanslag tijdens een groot evenement in Nederland. Daarbij zouden ze kalasjnikovs, bomgordels en een autobom hebben willen gebruiken. In een park in Os komt een monument voor de slachtoffers van het spoordrama. Het monument heet Vlinderboek en het wordt onthuld op 20 september, een jaar nadat de stint op de spoorwegovergang terechtkwam. kwam. Bij dat ongeluk kwamen vier kinderen om het leven. Een ander kind en de bestuurster van de stint raakten zwaar gewond. Door een algenplaag langs de kust van Noord-Noorwegen... zijn intussen 8 miljoen zalmen doodgegaan. Het gaat om gekweekte zalm met een verkoopprijs van ruim 63 miljoen euro. De huidige algenplaag is de dodelijkste in Noorwegen sinds 1991. De algen plakken aan de kieuwen van de vis en verstikken ze. Voetbalster Jackie Groene gaat naar Manchester United. Ze wordt daar de eerste buitenlandse speelster in de clubgeschiedenis. De middenvelder van 24 komt over van FFC Frankfurt in Duitsland. Daarvoor speelde ze bij Chelsea. Nu bereidt ze zich met het Nederlands elftal voor op het WK... dat op 7 juni in Frankrijk begint. Het weer, zon en stapelwolken bij 14 graden vlak aan zee... mogelijk 20 in het binnenland. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden. Dan is er kans op een mistbank... Ook morgen en vrijdag blijft het droog met redelijk wat zon. En het wordt ook wat warmer, 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Den Haag-Amsterdam... een kwartier vertraging tussen Hoogmalen en Knoop het Burgerveen... mede na een ongeluk, maar dat is wel van de weg af. Op de A4 naar Den Haag rijdt het nog langzaam tussen Schiphol en Knoop het Burgerveen...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 我sad songs, sad songs.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 It makes me think we'll make it out alive. So come on.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 like I'm drowning in an endless sea. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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

爱。 come. unconditional love takes me to paradise.